Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn al bijna 5 miljoen Oekraïense kinderen gevlucht. UNICEF maakt zich er grote zorgen over. Volgens de hulporganisatie zijn 2 miljoen kinderen nu in het buitenland. De vluchtelingenstroom kwam extreem snel op gang. Just quite incredible. I, I honestly don't remember many places where we've had such a, a large displacement of children UNICEF is bang dat de miljoenen kinderen die zijn achtergebleven in steden als Mariupol veel te weinig eten krijgen en ondervoed kunnen raken. De corona-QR-code komt volgens gezondheidsminister Kuipers alleen terug als het niet anders kan. Het ging er gisteravond over in de Tweede Kamer. De minister staat niet echt te springen om de check-app, maar het is slim om hem als optie achter de hand te houden. Stel dat wij in een situatie komen waarbij je weer een afweging moet maken... en eigenlijk de inzet is op de maatschappij zo lang mogelijk en zoveel mogelijk openhouden... dan kan dit een route zijn om te gebruiken. De ChristenUnie gaat nog een stapje verder. Die partij wil dat er een dikke streep gaat door de wet die de coronapas mogelijk maakt. Als je auto bijna op is of je laptop nogal traag, wacht dan niet te lang met het kopen van een nieuwe. De Rabobank zegt dat sommige spullen de komende tijd nog veel duurder worden. Dat komt door een tekort aan grondstoffen als hout en staal. Bedrijven gaan dat binnenkort waarschijnlijk doorrekenen aan de koper, jij dus. En Amsterdam is nogal klaar met dit soort toeristen. Yo, yo, I'm Joe Christen. Today I'm gonna try to go to every single coffee shop in Amsterdam in 24 hours. All right, right here, you know, just get to the coffee shop right across from my hotel. Can you tell him hi? I cannot open my eyes. Yes, officer, I'm fine. De burgemeester vindt dat ze voor veel overlast zorgen. Daarom wordt er een waarschuwingscampagne afgetrapt tegen straatdealers. Die verkopen vaak een pilletje of joint aan toeristen en dagjesmensen. In het centrum van de stad worden grote schermen neergezet om ze te waarschuwen voor dat soort dealers. Het weer nog, je ziet de zon vandaag, maar soms zit hij achter wat sluierbewolking. En het wordt warm tussen de 18 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. Op de N201 Hoofddorp richting Uithoorn nog 3 kilometer file tussen Uithoorn en de aansluiting met de N196.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 I need the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been dreaming about the wind. 6.9 ZFN The a tender certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate. We can't keep on.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 Er is onduidelijkheid over de mogelijke inzet van chemische wapens... in de Oekraïnse stad Mariupol. Volgens het omstreden Azov-bataljon hebben Russische troepen met een drone... een giftige stof losgelaten, maar die berichten zijn niet bevestigd door autoriteiten. Het aantal ernstig gewonde fietsers bij een ongeluk is in tien jaar tijd met bijna een derde toegenomen. Volgens Veiligheid NL komen er relatief vaak mensen bij de spoedeisende hulp terecht na een ongeluk met een elektrische fiets. Het weer, het wordt een droge dag met zon en wat wolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden.